Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is even opletten als je vandaag de trein pakt. Op verschillende plekken wordt er geklust aan en bij het spoor. Zo is station Zwolle tot en met woensdag niet bereikbaar. En de komende zes dagen rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena... Ook bij station Tilburg zijn er werkzaamheden. Daar worden bussen ingezet. Dat is natuurlijk balen voor veel reizigers, al vindt niet iedereen het erg. Ja, het valt heel erg mee. Ja, het is te doen. En de gezellige bussen, ja, het maakt me allemaal niet uit. Openbaar voor... Zolang ik een studenten-OV heb, vind ik het allemaal prima. Het treinverkeer naar Tilburg ligt nog twee weken plat. In Australië wordt al drie dagen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. Onder meer in de steden Sydney, Melbourne en Adelaide gingen duizenden mensen de straat op many women have lost their lives this year. There's just too much violence going on and, and I've had enough. Dit jaar zijn in Australië al 27 vrouwen om het leven gebracht, vaak door hun partner of ex. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De demonstranten willen strengere wetten. Pensionado's gaan later achter de geraniums zitten. De gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland is nu bijna 66 jaar. Dat zegt het Centraal Bureau voor Statistiek. Vorig jaar werkten mensen gemiddeld drie maanden langer door... dan de werknemers die een jaar daarvoor met pensioen gingen. De pensioenleeftijd tikt daarmee nu gemiddeld de 65 jaar en 11 maanden aan. Een Oekraïense leeuwin die in ons land wordt opgevangen krijgt een nieuw huis. Het dier werd bijna een jaar geleden hierheen gehaald... nadat ze door een Oekraïens dorp zwierf. Ze was ontsnapt tijdens de oorlog. De leeuwin vertrekt deze week naar Zuid-Afrika om daar in een reservaat te leven.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 Meerdere mensen raakten gewond, meldt Al Jazeera. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in Nederland nadert er 66 jaar. Dat meldt het CBS. In 2023 werkten mensen die met pensioen gingen... gemiddeld drie maanden langer dan de mensen die een jaar daarvoor stopten met werken.